Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het Oosterpark in Amsterdam is het Nederlandse slavernijverleden herdacht. Er waren toespraken van onder meer minister van Engelshoven... en voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut... Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Ook hielden de aanwezigen een minuut stilte en er werden kransen gelegd. Vanwege de coronamaatregelen was de jaarlijkse kitty-kotti-viering zonder publiek. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vinden dat de regering excuses moet aanbieden... voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden. In 2001 en 2013 betuigde de regering al spijt, maar excuses zijn niet gemaakt. Vorige maand riep groenlinksleider Klaver het kabinet al op om dat te doen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over institutioneel racisme. Popmuzikant Typhoon en ex-voetballer Edgar Davids nemen plaats in een adviescollege dat de discussie in de samenleving over het slavernijverleden moet gaan aanzwingelen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat die discussie moet zijn gericht op verbinding en bredere erkenning van dit, gedeelte van dit gedeelde verleden. Het adviescollege bestaat uit zes mensen. Voorzitter is de oud-gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag. Voor 1 mei volgend jaar moet het college advies uitbrengen aan het kabinet. En de Turkse regering noemt het teleurstellend dat de Europese Unie de reisbeperkingen voor Turkije handhaaft. Gisteren besloten de EU-landen dat inwoners van 14 landen weer naar Europa mogen reizen. Maar landen als de VS, Brazilië en Turkije dus staan niet op die lijst. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een fout en hoopt dat die zo snel mogelijk zal worden hersteld. Het weer, het is vanmiddag vaker droog.